Vertegenwoordigers zijn Iran en de vijf vaste leden van de VN-veiligheidsraad... plus Duitsland en de Europese Unie. Inzet van het overleg is bevriezing van het Iraanse nucleaire programma. Het vermoeden bestaat dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Teheran zelf ontkent dat. Vorige week werd bekend dat in Iran binnenkort een tweede fabriek operationeel komt voor het verrijken van uranium. President Obama dreigt daarop met nieuwe sancties tegen Iran. In Italië hebben 300.000 illegalen een aanvraag gedaan voor legalisering. De termijn voor aanmelding liep om middernacht af. Het aantal van 300.000 is ongeveer de helft van waarop was gerekend. De regering heeft een pardonregeling ingesteld om de gevolgen te verzachten van de wet die illegaliteit strafbaar stelt. Er hebben zich vooral vrouwen aangemeld, vooral uit Oost-Europa en de Filipijnen. De Nederlandse spoorwegen zijn vandaag begonnen met de geleidelijke invoering van de OV-chipkaart. Die kaart kost eenmalig 7,50 euro. Daarna zet de reiziger er saldo op. Voorlopig geldt de OV-chipkaart alleen voor toertjes en enkele reizen. Mensen met een trajectkaart, abonnement of kortingkaart gaan nog niet over. Dat gebeurt de komende maanden. De papieren kaartjes blijven dus gewoon voorlopig bestaan. Het is nog niet duidelijk wanneer de chipkaart alle oude vervoerbewijzen vervangt. De PVV sluit zich mogelijk aan bij maatschappelijk verzet tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Gisteren mislukte het overleg in de SER over een alternatief voor de kabinetsplannen en nu is het kabinet weer aan zet. PVV-leider Wilders is fel tegen verhoging boven 65. Ook de SP zal zich tegen de maatregel blijven verzetten. Op 7 oktober houdt de FNV een landelijke actiedag. Het is dan de bedoeling om bij bedrijven aan het begin van de middag een uur actie te voeren.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 Ha ha ha ha ha Where the baritons are singing la la la la la la la And the Bentley's open screaming la la la la la la la See the hero on the stage race. Ah. And Romeo and Julia making love in the opera. Ah. So if you want to have some fun, I know where it can be done. So let's go to the opera and laugh about the silly crowd. <laughs> La la la la la la. The opera, the opera, we like the opera.